met het NOS-journaal. De Franse president volgende week een gesprek met de Russische president Poetin over het conflict in Oost-Oekraïne. Door Rusland gesteunde separatisten hebben daar de onafhankelijkheid uitgeroepen. De strijdende partijen kwamen in februari in Minsk een staakt het vuren overeen. In dat akkoord stond ook dat zware wapens van het front zouden worden weggehaald en dat Oekraïne controle zou krijgen over de grensovergangen met Rusland. Geen van die afspraken is nagekomen. Vandaag nam de spanning in het gebied weer toe. Separatisten in Lugansk hebben de internationale waarnemers... die moeten de naleving van de afspraken controleren, die zijn weggestuurd. In het oosten van Oekraïne zijn opnieuw stoffelijke resten gevonden van slachtoffers van vlucht MH17. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De overblijfselen zijn gevonden in de buurt van de plek waar het vliegtuig neerstortte. Een Nederlands team is in Oekraïne om de stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen en kleine brokstukken van het vliegtuig op te halen. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de republikein John Boehner, stapt op. Eind oktober gaat hij weg. Boehner zou daarmee onrust in zijn partij willen voorkomen. Hij was voorzitter sinds 2011. De conservatieve tak binnen zijn partij heeft geregeld kritiek op hem... omdat hij niet genoeg de confrontatie zou aangaan met de democraten in het congres. De NAM gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de waardedaling van huizen in Groningen direct moet worden gecompenseerd. Dat bepaalde de rechtbank van Assen begin deze maand. De NAM heeft de uitspraak bestudeerd en noemt die nu onduidelijk. De stichting Waardevermindering door aardbevingen Groningen zegt dat zo'n 100.000 woningen gezamenlijk ruim een miljard euro minder waard zijn geworden door de bevingen. Het weer, vooral in het noorden en westen veel zon. Elders afwisselend wolken, zon en mogelijk nog een bui.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 De rechterreis ook is dicht. Daardoor loopt het ook weer vast op de A9 eh, voor het knooppunt Diemen. A4 Amsterdam-Den Haag. Een betoging door boze taxichauffeurs. Ze rijden daar stapvoets tussen het knooppunt de Nieuwe Meer en Nieuw-Vennep. 13 kilometer levert dat op. En een vertraging van zo'n 20 minuten. Op eh, de ringweg van Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Vanaf de A10 Noord naar de A10 Zuid kan je niet door de Koen Koentunnel. Ehm, je moet dus omrijden via de Zeeburgertunnel. En op eh, de A15 vanuit Europort naar Rotterdam staat voor Spijkenisse nog 6 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En verder in de richting van uh, Gorkum over de A15. 7 kilometer tussen IJsselmonde en Alblasserdam. De vertraging is daar meer dan een uur, want er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Je kan het beste omrijden via Dordrecht over de A16 en de N3. Eh, A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Daar staat uh, kilo, 14 kilometer file zelfs tussen het knooppunt Vaanplein en Numansdorp.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 Die is ook in de studio aanwezig. Dus ja, ik trek het niet alleen dus, hoor, <laughs> we, zijn, we zijn helemaal technisch zijn we helemaal uh, volmaakt ondersteund vanmiddag, luisteraars. <clears throat> Leuk dat u allemaal weer luistert. Eh, speciale gasten, daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar we beginnen natuurlijk als altijd met een lekker stukje muziek. En Maurice, moet ik dan de, de, de, de mediaplayer weer op, op, op stil zetten? Ja, dat is wel zo makkelijk, hè? Dan doe <laughs> je alles door elkaar heen. Anders doe je alles door elkaar heen. Wordt een beetje rommelig. Dat wordt een beetje rommelig. We gaan, eh, we gaan eh, genieten van Cliff Richard. doe ik speciaal voor Sander Dodij. If you should tell me that I'll always Europese tour van Cliff Richard met zijn Shadows eh, was dit... Eh, I Could Easily Fall In Love With You. En het nummer wat u tussendoor hoorde was The Sound Of Silence. Eh, natuurlijk, ja, dat was even een klein intermezzo van meneer Duif himself. <laughs> Ja. je hebt je drumstel niet bij, hè? leg eens uit hoe, het, hoe dat kwam, Maurice. Dat vinden de luisteraars ook wel leuk om te horen. Nou ja, ik zal, zal ik het genuanceerd doen of zo zeggen zoals ik het net zei? <laughs> Ga een beetje dikke buik van het toetsenbord af. Ja, ja, ja. ja als je dat toetsenbord aanraakt, dan, dan stopt de muziek ermee, luisteraars. Ik zei het net al, we hebben een hele speciale gasten vanmiddag. En eh, die ga ik aan u voorstellen. Desiree Tichelaar en eh, Joop Wijkhuizen. En Joop Wijkhuizen is een hele bekende bloemist uit Vijfhuizen. Hij heeft een bloemenstal daar. En Desiree, ja, die is gewoon eh, beroemd van, eh, van radio en telefoon, toch? <laughs> zoiets. Deze, een klein, een klein beetje dicht bij de microfoonplaten, zo zoals ik het nu doe, zeg maar. Eh, ik ga met Desiree beginnen. jullie luisteren als duo naar de naam For Good Times. Dat klopt. Dat klopt. Nou wil ik eerst altijd van onze gasten weten... waar heeft je wiegje gestaan? nou, mijn wiegje stond in Brabant. In Brabant? ja. Geboren in Tilburg. Het leven is goed in het Brabantse land. Zeker. Ja. En het begon goed voor jou daar? Jazeker. Eh, je hebt een leuke jeugd gehad. Ja, zeker wel. Niks te klagen. Niks, niks te klagen. <laughs> Oké. hey, vertel eens... Eh, ehm, eh, is het gezin waar je uitkomt, is het groot gezin? Of, of ben je ja, ik kom uit een gezin van zes kinderen. Dus ik heb vier broers en natuurlijk nog een zusje. Ja. Maar mijn zusje doe ik eigenlijk het meest. En eh, de rest zie ik af en toe eens. Oké. Hey, en eh, de scholing, eh, binnen op een gegeven moment de lagere school, dat hebben, alle, alle, mensen hebben dat natuurlijk in Nederland. Ja, ik, ben dus, ik heb opleiding gedaan, het MAVO 4 diploma. en daarna wilde ik graag werken, want doorleren had ik geen zin in. Had je geen zin in. En, want ook, dat, ook dat, dat zakgeld, of zakgeld, loon wat je dan verdient met werken, is veel aantrekkelijker. kan je lekker stappen met je ja, vriendinnen natuurlijk. Ja, en daar kocht ik allemaal leuke spulletjes van, en mijn kleding, en gespaard voor een brommetje. Oké. Okay. Desiree en, eh, nou, in, in, Brabant geboren. En toen verhuisd naar? Utrecht. Naar Utrecht? Naar Utrecht, ja. Was dat niet dom? Een zuilen. <laughs> Aan de Utrechtse raagte. Ja, maar was dat niet dom, een beetje? Nou, denk het niet. Maar wij hadden geen keuze. Mijn vader nee, maar er staat op de dom. Oh, er staat de dom. Jazeker. Ja, die, die staat er wel. <laughs> hey, en eh, eh, nou, Utrecht. En, en, ben je daar ook op een gegeven moment... Eh, heb je daar ook een relatie gekregen? Nee, mijn eerste vriendje kreeg ik eigenlijk pas in, in Ede. In Ede? Ja. Dat is weer een hele andere kant uit. Hoe kom je daar nou weer terecht? Ja, toen ben ik verhuisd van Utrecht naar Ede. En mijn vader was beroepsmilitair, dus we werden steeds overgeplaatst. Ja. En eh, toen was ik jaar 15 geloof ik. Ja, toen kreeg ik mijn eerste vriendje. Oh, dat is wel een heel hectisch bestaan, ja. Een beroepsmilitair. En dat, die, die gaan we hot naar her natuurlijk. Ja, dus dat zal, niet, dat zal bij, niet bij die keer gebleven zijn. Nee. Hoe vaak, weet je dat ongeveer? Hoe vaak je verhuisd bent? Nou, heel veel keer. Ik denk eh, in totaal een stuk of 7, 8 keer. 7, 8 keer? Ja. Jongen, En daarna ben ik eh, verhuisd naar Haarlem. Naar Haarlem. we, komen, we komen steeds dichter bij Zandvoort. Ja, ja, ja. En toen leerde ik mijn man kennen. Dat was in 76. In Haarlem. Ja. In Haarlem. En toen, eh, nou, toen zijn jullie gaan samenwonen of trouwen? ja, Ja. Eh, en ehm, eh, de muziekinteresse, hè? want we gaan zullen uitvoerig natuurlijk straks over jullie muzikale activiteiten hebben. Hoe is dat ontstaan? Heb je altijd belangstelling voor muziek gehad? Of, altijd. Bij ons thuis, mijn moeder zong sowieso altijd. je moeder? ja, mijn moeder zong altijd. gewoon in de huiskamer hoor, met alles mee. Die was altijd vrolijk en opgewekt. Ja. En ik was een eh, meisje van een jaar of vier. Op de kleuterschool zong ik al eh, mee in eh, okay. het schoolkoortje, zeg maar. ik heb les gehad van Lex de Vries. Die speelde toen piano. En dat we leuke voorstellingen. Dat we dus dingetjes konden doen. Maar op een gegeven moment is dat een beetje verwaterd door het drukke werk wat we toen op een gegeven moment kregen. En op een gegeven moment werd ik weer gevraagd om een keer te komen zingen. Ja door een eh, vriendin van mij. En eh, toen ben ik eigenlijk een beetje in dit wereldje terechtgekomen weer. Oké. Okay. ik weet eh, als geen ander, omdat ik je regelmatig jullie optredens ook bezoek... Dat, dat jullie met zeer veel enthousiasme heel graag optreden. Hè? Niet zozeer om, om, de, om de financiën, zeg maar... Maar echt voor, voor, voor het plezier en ook om andere mensen een plezier te doen. Ja, precies. Want jullie Optredencircuit. Ah. Kan je dat een beetje omschrijven? Waar, staan jullie het meest? Ja, waar, we, staan we het liefst? Kan je waar staan het liefst, ja. Wij staan het liefst staan we op eh, feesten en partijen. Daar doen we toch wel dat alle... Want dan kun je zoveel gevarieerd eh, repertoire brengen. Ja. En wat we ook wel leuk vinden, dat heb ik vroeger ook veel gedaan. Dat was in de bejaarden- en verzorgingshuizen. Ja. En we hebben onder andere veel gestaan in uh, het Rijnaldenhuis in Haarlem. Ja. En dan hebben we de zogenaamde Amazing Middagen. En dan hebben we dus eh, eh, liedjes van vroeger, eh, Nederlandstalig uiteraard. En dan nemen we schermen mee... dat de mensen de teksten mee kunnen lezen. Karaoke een beetje? Eh, nou, het is geen karaoke, want dan hoeven wij niet te komen. Het is sing-along, hè? <laughs> Sing-along. Sing sing Oké. Nee, maar voor de mensen die hebben de mogelijkheid... net als bij karaoke, om van een scherm af de tekst mee te lezen... en zo horen de muziek. en dan gaan wij de tussendoor met de microfoon... en, laten dan laat je ze, mee, laat je ze mee zingen. Dat nou, vinden ze erg leuk. En dat doe je niet alleen, dat doe je samen met uh, Joop Wijkhuizen. We gaan eerst een stukje muziek eh, draaien... en dan ga ik zo hetzelfde aan Joop vragen waar zijn wiegje heeft gestaan. Eh, ik ga iets nemen van eh, Johnny Cash. Eh, en dat is dat, dat jullie toch een beetje tegemoet wil komen. Dat jullie treden bijna van niks op. Nou, dan nog een beetje Cash. Melinda was mine till the time that I found her. holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. I'll be what I am. A solitary man. Solitary man. I've had it to here, being where love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me. Right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am. a solitary man, a solitary man, solitary man. Mr. Johnny Cash met eh, Solitary Man. Hebben jullie iets met Johnny Cash? Of, of zeg je van nou... Ik vind wel mooie nummers hoor. Ja, het zijn mooie nummers. Ja. Hè? Ja. Eh, ik zei het al, eh, luisteraars. We hebben net met Desiree gesproken. Maar zij heeft haar muzikale partner meegenomen. En dat is eh, Joop Wijkhuizen. En Joop, waar, heb jou, waar heeft jouw wiegje gestaan? In Haarlem. In Haarlem? In Haarlem, ja. Daar ben je geboren? Daar ben ik geboren. En eh, welke buurt van Haarlem? In het Rozenpriel. In het Rozenpriel, Dat is uh, tussen de, de Zeil... nee, de Kleine Houtweg of Kleine Houtstraat. En de Rustenburgerlaan. En de Rustenburgerlaan, zo die, die hoek bij het Spaarne eigenlijk. Bij het Spaarne, Bij het Spaarne. Daar ben je geboren en getogen. Ja. ja. En op een gegeven moment, want ik ken jou natuurlijk als eh, inwoner van Vijfhuizen, toch? Mm, nee, ik, oh. Eh, oh. bedrijf ik, drijf alleen maar handel in Vijfhuizen. Maar oh, ik, dacht dat je er ook woonde. nee, ik oh. woon in Haarlem. Je woont in Haarlem, oké. Maar hoe ben je dan met je handel in Vijfhuizen terechtgekomen? Mm, we hadden eerst een grote winkel en eigenlijk eh, in Schalkwijk. Ja. En eigenlijk ging onze doelgroep daar een beetje weg. Oké. En toen hebben we de winkel verkocht en zijn we een stal begonnen in vijf Ja. Wat een eh, behoorlijk succes is. Want we hebben het erg druk. Erg druk. Hey, man, heb je weinig concurrentie daar? Want zijn er meer bloemisten? Nou, de supermarkt verkoopt dan bloemen, maar ja. nou, de mensen kopen toch liever bij een stal. Ja, vaak ook die, die, uh, ja, die benzinestations en zo. Dan heb ik er eentje op de dijk <laughs> gezien. Ja. Ik weet niet of die ook bloemen verkoopt. Nee. Meestal eh, word je helemaal leeggeschud als je... <laughs> Ja, dat ook. En de kwaliteit is... Mm, ook, ook eh, nee. Want jij gaat ook regelmatig <clears throat> naar de veiling en zo? Ja, ik ga drie keer in de week naar de veiling. En dan koop ik mijn spullen altijd vers voor de klok. Ja. Dus ik zit met de meest scherpe prijzen. Ja, ja. Nou, fantastisch dat je daar in ieder geval al een goede boterham in hebt. Maar eh, eh, jouw wieg stond dus in Haarlem. En uh, kom jij uit een groot gezin? Deze race zes kinderen uit het gezin? En ja, jij? Wij waren totaal met z'n zeven. Met z'n zevenen? Zeven kinderen, Zeven kinderen. Ja. Allebei uit. Dus je hebt dertien, dertien telligen. Ja. Allemaal nog gezond van lijf en leven. Lopen allemaal, nog rond op de wereld. Lopen allemaal, lopen allemaal nog rond. <laughs> Ehm, en nou is natuurlijk mijn vraag, Joop. hoe ben jij in de muziek terechtgekomen? Mm. Is dat toeval geweest? Of eh, stond je onder de douche en ging je zingen... en toen zei eh, je, je partner van... hé, hey, joh, nee, daar moet je wat mee doen. Nee, ik, ik, ik ja, vond zingen altijd eh, geweldig. Ja. Maar ik had het eigenlijk altijd te druk om, om, om er echt een werk van te maken. Ja. En sinds een jaar of zes heb ik wat meer tijd gekregen. En heb ik me er massaal ingestort. Oké. Maar daarvoor deed ik er wel wat mee, maar maar je had natuurlijk, eh, toen je begon, eh, ja, dan moest je een installatie kopen natuurlijk. En dat heb eh, je, je, had zoveel vertrouwen in, in wat je ging doen in de muziek... dat je zegt van nou, mm. ik heb mij uitschelen, ik <laughs> koop, want het is niet goedkoop zo'n set. Nee, dat doe je niet. Maar je bent klein, je, een klein setje, voordelig setje. Ja. Dat ga je uitbreiden, uitbreiden, uitbreiden. En nu hebben we een ja, professionele set. En nu For Good Times, luisteraars, dat is dus een duo. Ik zei het net al, uit Haarlem en Brabant. Daar komen ze vandaan, maar ze wonen nou hier dus eh, in de omgeving. Eh, Desiree, eh, met wie ik zojuist sprak, die woont inmiddels in Bennebroek, toch? Heemstede. Oh, is het nog Heemstede? Ja, Heemstede. Nou, grens, nou, grens Bennebroek. Grens, grens Bennebroek, in ieder geval bij de ringvaart. Daar kijk je volgens mij op uit. Ik heb het mooiste stekkie. Ja, je hebt het mooiste stekkie daar. Dat heb ik heel regelmatig al op Facebook met foto's kunnen bewonderen. En Joop in Haarlem. Nu nog? Ja. ja en waar woon je nu, Joop? Niet, niet meer in Troostpil? Nee, in Meerwijk. In Meerwijk. Oh, dus uh, Schalkwijk. Ja, ja Schalkwijk. Ja. Hey, maar hoe zijn jullie elkaar dan eh, tegen het lijf gelopen? Hoe is dat gegaan? Nou... <laughs> ja. is eigenlijk wel heel leuk om te vertellen. Nou, vertel. We hadden een eh, spelletje op de computer. Dat heet Songbob. Oh. Ja, en daar was Joop dus ook op aan het spelen. ja. En dan kan je ook af en toe met elkaar chatten. En ik was echt op zoek naar een zanger. Ja. En ik zag dus aan zijn foto dat hij zong. Ja. Dus we waren aan het chatten met elkaar van... Uh, hey, zing jij ook? Ja, ik zing ook. Oh, waar doe je dat? En, dan vertelde hij dus dat hij in eh, vijf huizen eh, tijdens de feestweek, geloof ik, was dat, moest optreden. Daar dus zou ik een keer komen kijken. Oké. En eh, we zijn, eh, nou dat, trouwens bij dat optreden is niks van terechtgekomen. Hè? Want uh, het regende pijpen stelen. Dus ik ben lekker thuis gebleven. Ik denk doei. <laughs> en toen hebben we een afspraak gemaakt. Op een gegeven moment kwamen we in het dorpshuis terecht in Vijf Ja. En dat is nu onze oefenruimte. Maar daar hebben we dus elkaar leren kennen. Ze hebben elkaar ontmoet. En klikte dat meteen qua, qua repertoire en qua stemverhouding en zo? Ja, het klikte meteen eigenlijk. Maar dat vind ik ook, dat heb je wel nodig als duo. Ja, ja. Hey, en eh, dus een hoop werk nu in de regio. Jullie, eh, feesten en partijen. Ik, ik heb jullie ook regelmatig gewoon in het, eh, dorpshuis zien optreden. Want ja, daar hebben ze natuurlijk regelmatig hebben ze feestavonden. En daar worden jullie dan voor gevraagd. Samen met nog andere regionale groepen, zeg maar. En, en ik heb jullie ook dus buiten zien optreden in zo'n muziektent. Ja, zo ja. ja. In het André Kuipers Prieel in Vijfhuizen. Ja. ja. En onlangs op een grote brother. En dat was het stampvol, hè? Want jullie zijn inmiddels heel populair. En dat gaat, dat hoop ik althans, luisteraars. Want eh, u moet maar eens goed gaan luisteren... wat eh, zo dadelijk eh, de kwaliteit van deze mensen is. Want die willen natuurlijk ook best hier in Zandvoort... en omgeving eens een keer gaan optreden... als u een feestje of een partij heeft. Daar gaan ze straks meer over vertellen. Ik ga, ik ga vragen aan ze of ze zich klaar willen maken... voor een, een stukje live muziek. Is dat... gaan we doen. Gaan, we doen. ik kijk even naar de techniek. moet ik eerst eventjes nog een plaatje draaien? Of zeggen jullie van nou, we zijn er eigenlijk helemaal klaar voor? Wat jij wilt, maakt mij niet zoveel uit. Oké. Okay, nou, wat, wat, de artiesten zelf willen Wat de artiesten zelf... Zullen ze eerst nog even voorbereiden, een beetje inzingen, draaien een plaatje... en anders gaan we gewoon meteen beginnen. Gaan we meteen los? Ja, eh, en wat, gaan, wat, wat gaan jullie zingen? Wij gaan zingen Something Stupid. Leuk Something Stupid. En dat kennen we natuurlijk van eh, Frank en Nancy Sinatra...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 Live gezongen hier in de studio van eh, ZFM Zandvoort. I love you, dat waren de laatste woorden. En dat was voor u bestemd, eh, luisteraars thuis. Van eh, nou, volgens mij was het ook voor elkaar bestemd, hoor. Want ze zongen het wel heel in. Als je kijkt op uh, CFM-live... <laughs> heb je natuurlijk de webcams. Ja. En eh, nou, als ik een vlammetje, nou alleen het gas ertussen hield, dan explodeerde het volgens <laughs> mij. Mooi Nee, maar eh, eh, ja, heerlijk, heerlijk gezongen. de luisteraars hebben daar vast van genoten. Nou, als u nou dit duo op uw feestje wil hebben... dan gaat Desiree of Joop, dat, dat maakt me niet uit... gaan, gaan vertellen hoe, hoe, hoe dat kan. hebben, jullie, hebben jullie telefoon, hebben jullie een internetsite? Kunnen ze jullie contacten met, via internet? Vertel. We hebben natuurlijk onze eigen website. Vertel. Dat is uh, eh, www. Ja. Voor Good Times. En dan een 4, hè? Dus 4goodtimes.nl www.forgoodtimes.nl. En de voor, eh, het getal 4. Het getal 4, klopt, ja. En eh, daar kunnen ze gewoon een berichtje achterlaten. En dan, staan ook onze telefoonnummers. Maar ze kunnen ook eh, met een berichtje hun telefoonnummer. Dan gaan jullie terugbellen natuurlijk. En we staan natuurlijk op Facebook. En jullie staan op Facebook. Eh, dat spreekt voor zich. Ook met foto's. Ook met foto's en met, filmpjes. En is er ook nog eh, ja, filmpjes. En daar heb je natuurlijk ook korte fragmentjes. Maar heb je echt ook hele nummers die, die je al op, op je internetsite hebt staan? Nee, zover zijn we eigenlijk nog niet. Nou, dat komt al goed uit, want hier in de studio is natuurlijk... dankzij onze technicus eh, Maurice Mulder en eh, Sander Doudij... ik moet wel goed eh, zijn naam uitspreken... is dat allemaal mogelijk. En we hebben hier nog een meneer tegenover me zitten... die vergeet ik helemaal te melden, maar die is niet onbelangrijk. Dat is Karel Schuiveling. En die is altijd met jullie mee, hè, als het gaat om de techniek. Echt wel, ja. niet zonder ja. Karel. Onze rechterhand. Jullie rechterhand. En die ik weet hoe dat is eh, om, eh, om met, eh, met technische apparatuur te moeten, moeten sjouwen en doen en opstellen en alles inregelen. En, nou, dat is een hele klus. Dus Karl, ook voor jou complimenten. we, gaan, we, gaan eens een, we gaan eens een individueel muziekstukje horen van jullie. Althans, als jullie dat willen doen voor ons. wie gaat de, aftrap nemen? Is dat Joop of is dat Desiree? Laat mm. Joop maar, die heeft zo'n mooie stem. Jo Joop, kan jij iets Spaans voor ons doen? Ja. Dat je zegt van nou, uh, si, no... Uh, no comprendo. <laughs> no, no habla español, señor? Ja, que tiempo pronostica para mañana. Se festa. Oftewel, uh, wat voor weer krijgen we morgen? Nou, dat... nou hace bien tiempo. <laughs> Oké. Okay. Hey Joop, ik denk dat je, dat is denk ik beter dat je even gaat staan. Want dat, is, met je ademhaling is dat, gaat, gaat gewoon lekkerder, weet je wel. Dus eh, wat ga je voor ons zingen? De titel van het nummer? Ik denk... De Linja Moger? Ja, nou, daar gaan we van genieten. Joop Wijkhuizen, de bloemist uit Vijfhuizen. U kunt niet alleen bloemetjes bij hem kopen... maar ook een eh, kleurrijk repertoire eh, als het om de zang gaat. En dat gaat u nu beluisteren. Een prachtig nummer, een Spaans nummer. Ik, de titel kan ik niet na uitspreken, want dat vind ik te moeilijk. Maar Joop, succes, daar gaan we. Dankjewel. Eres niña del largo silencio, ya me querías bien. Tú miraba buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Extrañaba ya tanto que no era a mi lado, ya soñaba con volver a ver. Y entre tanto estaba inventando de niña mujer. Y esa niña del largo silencio volaba tan alto que mi mirada quería casarla y no la podía ver. La palabra en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto que partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. El alma estaba cambiando de mujer. La quería Engelbert Humperdinck hier bieden. Snap je nou om al die vrouwen zo zwijmelen? Oh, ja, ja, ja. Joop, fantastisch gezongen, man. Eh, Dankjewel, we, We, hebben ervan genoten. Maar, maar mijn vraag aan jou, hoe kom jij nou op, op Spaans repertoire? Want je bent een, eh, een Haarlemmer van geboorte. Je hebt een bloemenstal in vijf huizen. En, en er zullen misschien wel wat mensen rondlopen die Spaans spreken. <laughs> Maar, ik kan me zo voorstellen. Dat, eh, de, hoe is dat gekomen, dat interesse voor het Spaanse repertoire? Mm, nou, ik kom al sinds mijn achttiende bijna twee keer per jaar in Spanje. Oh? En ja, Spanje heeft echt mijn eh, hart Is dat een, vaste stek waar je naartoe gaat? Of, nee, heel Spanje ben ik wel geweest. Oké, maar ga, je met de auto dan? Of ga je vliegen? Mm, vroeger, durfde ik niet te vliegen, dus dan ging ik met de auto. En tegenwoordig ga ik met het vliegtuig. Oké. Maar het, ja, en toen ben ik me wat meer gaan, gaan in, inleven in de taal. En heb ik een aantal cursussen gedaan. Ja. En na het luisteren van, naar Julio Iglesias en, en hem na te zingen... ging dat steeds beter ook. Want je moet ook de tekst eh, begrijpen, want anders kan je iets niet zingen. Nee, want dat is heel belangrijk. Eh, eh, nummers die je zingt moeten emotioneel eigenlijk kloppen hè, met wat je zingt. Anders kan je, niet, kan je het niet... Ja, eigenlijk niet alleen maar zingen, het is ook een beetje acteren wat je doet als je zingt, toch? Ja, absoluut. Om, om het over te laten komen ja, de mensen, Zeg maar. ja, je gaat terecht in, uh, in een nummer, ga je dan echt op. En helemaal als het van die gevoelige nummers zijn, zoals het laatste nummer. Dat is wel Nou, luisteraars, ik weet zeker dat u thuis eh, eh, bij uzelf denkt van... jeetje, wie zijn dat? Nou, dan moet u gewoon eventjes naar het internet surfen... naar www.4 en dan het getal 4. Dus koetimes.nl daar vindt u de website. Daar vindt u alle informatie over uh, eh, For Good Times. En als u, als u gewoon wil dat Engelbert Humperdinck live op uw feestje komt, <laughs> komt zingen... nou, dan moet u dat gewoon uh, zo snel mogelijk regelen, toch? Julio. Julio. Julio. Julio in zijn regia's. Ja. <laughs> <laughs> We hebben ook een, eh, een fantastische zangeres in ons midden vanmiddag. Dat is de <clears throat> andere helft van het duo voor Good Times. En dat is Desiree Tichelaar. En ik ga Desiree vragen. Desiree, Joop heeft eh, de spits afgebeten. Als, eh, hè? Jullie hebben samen de spits afgebeten. Maar Joop als, uh, solozanger. En nou jij als solozangeres. Wat ga je voor ons zingen? Dat hadden we ook alweer. Adele, geloof ik, hè? Adele? To Make You Feel My Love. Oh, oh dat... Het blijven, ja, blijven in de liefde. Ik kijk, ik kijk Joop aan. <laughs> Eh, en eh, applaus nogmaals, jongens, voor onze technici. Want die, eh, die zorgen dat het prachtig de eten erin gestuurd wordt. Er worden even wat voorbereidingen getroffen. Deze die bestijgt het podium. Het publiek gaat uit zijn dak. <laughs> wat ga je... Voor, oh ja, To Make You Feel My Love. bekend luisteraars natuurlijk van Adele. that I wouldn't do to make you feel my make your dreams come true Nothing that I wouldn't do Go to the ends of the earth for you To make you feel my fantastisch gedaan. Toen Make You Feel My Love, eigenlijk nummer wat niet stuk kan. Hè, want het is eh, ja, zo'n succesvol eh, nummer. Eh, bezongen natuurlijk door, door Adele. Ik geef jullie heel eventjes de tijd om tot jezelf te komen.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 <laughs> Ik kijk naar Karkel, eh, aan de overkant, Karel Schuiveling. Hij is de technicus van For Good Times, die hier vanmiddag te gast zijn. En hij is ongetwijfeld met me eens. Althans, dat uh, leid ik af uit zijn blik, mijn richting uit. Eh, we gaan genieten van een nummer van The Hollies. En het heet Sandy. En het wordt ook wel de 4th of July als titel benoemd. Een live versie. come. To all those stony faces that stand on warm July. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore, chasing all those silly New York virgins by the score. Sam, Oh, for I master desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this Broadwalk life is through. You wanna quit this scene too? alles. Those feelings are carnival forever. Oh, love me tonight. I promise I love. het laatste applaus wat u hoorde is eigenlijk voor, eh, voor Good Times. Want die zijn hier vanmiddag te gast. En de studio inmiddels vol met publiek. En dat hoorde u aan het applaus <laughs> natuurlijk. Uh, eh, Desiree Tichelaar en Joop Wijkhuizen. Ik heb ze al uh, geïntroduceerd, maar de luisteraars die iets later zijn ingeschakeld. vanmiddag te gast een uniek duo uit de regio, eh, uit Haarlem en Vijfhuizen... waar Joop zijn werk heeft. Eh, en uit Heemstede, ik moet het goed zeggen. Ik ben altijd geneigd Bennenbroek te zeggen omdat eh, ja, haar stulpje ligt bij de ringvaart. En ik zie regelmatig foto's van, van de ringvaart. En dan zie ik toch ook een gedeelte van Bellenbroek voorbij komen. For Times, Ga maar eens eh, eh, op de site kijken. Dan zien jullie, eh, luisteraars, allemaal wat het duo in huis heeft. En dat is nogal wat. Want ze zingen duetten samen, maar ook individueel. En Joop gaat er weer een heel nummer, een mooi nummer voor ons zingen. Dat heet You Don't Know Me. Nou, we kennen Joop eigenlijk al een beetje... want hij heeft ons net ook al een mooi Spaans repertoire laten horen. Maar hij gaat dat nu in het Engels doen, denk ik, Joop. Hè? You don't know me, hè? Eh, we hebben een fantastische geluidstechnicus vanmiddag. Maurice Mulder, die ons eh, fantastisch ondersteunt. Maurice, bedankt daarvoor. Je, heb, je lekker, heb je lekker vakantie gehad? Heerlijk. Ja. Heb je me gemist? Eh, ik heb je, nou, als altijd, dat weet je toch. Leugenaar. <laughs> hey, maar je ziet, je ziet er lekker gebruind uit. Dus het was nou, als je mij vergelijkt met die andere twee jongens... ben ik een uh, bleekscheet, hoor. <laughs> nou, ik vind het nog, ik vind het meevallen. Nou, gelukkig. Nou, is er nog iemand. Maar... Uh, Dank, dank nogmaals voor je ondersteuning. En dat ga je nu ook weer doen. maar ik doe het niet alleen. Hè. Er zit er eentje links naast me. Oh, zit die... Ja, ik... Nee, tegenover jou. Oh. Ah ja, Karel Schuivelingen. Ja, ik wou net zeggen. Laat Karel maar Schuivelingen. uh, <laughs> want Karel is, eh, luisteraars, uh, de, de technicus van het duo... wat we hier vanmiddag te gast hebben. Nogmaals, voor Good Times. Joop Wijkhuizen gaat zingen You Don't Know Me. You give your hand to me And then you say hello And I could hardly speak My heart is beating so And anyone can tell You think you know me well Well, you don't know me No, you don't know the one Who dreams of you at night And longs to kiss your lips And longs to hold you tight Oh, I'm just a friend That's all I've ever been Cause you don't know me For I never knew the art of making love Through my heart split love for you Afraid and shy If I let my chance go by A chance that you might love me too you give your hand to me And then you say goodbye I watch you walk away Beside that lucky guy Oh, you will never know The one who loves you so Well, you don't know me never knew the art of making love. Through my heart, split love for you. Afraid and shy, if I let my chance go by. The chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside that lucky guy. Oh, you will never know the one who loves you so. Well, you don't know me. No, you never know The one who loves you so Well, you don't know me Ja, fantastisch. Joop Wijkhuizen in zijn uh, rol als uh, vocalist met het nummer You Don't Know Me. Nou, ik weet zeker, Joop, dat er een hele hoop dames hier uit de regio... Uh, uh, als ze bloemetjes gaan kopen, dat niet meer in Zandvoort doen... maar de, auto nemen en omrijden naar Vijfhuizen. Je bent er zo, Carl. <laughs> ja, ja, <laughs> dat, klopt. Uh, maar hoe, hoe, is het eigenlijk gegaan vanmiddag, Joop? Want vrijdag is natuurlijk een dag dat hartstikke druk is bij jou in de, in de stal, of niet? Ja. hoe is dat opgelost? Nou, vanmorgen nog extra vroeg op ja. Eh, vier uur op en twee keer naar de veiling rijden en de boel in orde maken. Ja. En dan eh, heb ik een dochter en een vrouw die... Eh, die dat opvangen nu? Ja, die nemen dan de honneurs waar. Die nemen dan... Oh, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, maar het is wel moeilijk afscheid nemen dan een vrijdagmiddag. <laughs> het gaat allemaal toch even anders dan je zelf wilt. Ja, maar ze doen het toch goed hoor. Maar het is toch ook leuk bij de radio? Dit is, eh, dit is geweldig. En het is voor de luisteraars natuurlijk ook geweldig. Want eh, u heeft genoten, luisteraars, al van een aantal eh, live nummers van For Good Times. Ik herhaal het nog maar weer even www.forgoodtimes.nl En dan moet u de 4 van de Engelse 4 moet u gewoon een getalletje invullen. 4 goodtimes.nl. Komt u op de site van eh, dit fantastische duo. Waarvan Desiree, denk ik nu, eh, het eerste uur gaat af, eh, afsluiten met een mooi nummer. Deze? Ah, ik vind het prima. Als ja? jij dat graag wil, dan gaan we doen. <laughs> ja. Wat gaat het worden? Oh, just the way you are. Just the way you are. Oh, dat is Billy Joel, hè? Billy Joel. Of, hoe heet die andere, die man met die hele zware stem? Diana Kroll. Diana Kroll natuurlijk, maar ook eh, die, ik bedoel die hele, die, die, die, die neger, die hele grote... Eh, eh, nee, ook niet Lou Rolls. <laughs> Zwarte Piet. Barry White, Barry, oh. Barry White, die ziet er dan. maar nu, vanmiddag, luisteraars. Just the way you are. Desiree Tichelaar van het duo For Good Times. Mm-hmm. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion don't change the color of your hair You always have my unspoken passion Although I might not seem to care I don't want clever conversation I never want to work that hard.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 I thank you just the way you are. <laughs> Dankjewel. <laughs> ik kijk naar mijn klokje. Kijk even naar eh, onze technicus. Eh, hoe lang hebben we nog, eh, Maurice? wil je het echt serieus weten? 30 seconden. Oh, <laughs> nou, dan, dan dus, kan jij dat opvullen met, met een stukje muziek nog? Of is dat, Ik heb geen muziek hier. Nee, je hebt, nou, oké, nou, dan, dan start ik een plaatje op en dan... Nou, weet je wat je ook kan doen? Je kan ook gewoon nog even 15 seconden lang vertellen over hoe goed eh, ehm, deze twee artiesten zijn en waar je ze kan vinden.